Aanleiding is een interview in het Financiële Dagblad over het aanstaande bezoek van president Judjo Hono aan Nederland. Dat bezoek zou zeer twijfelachtig zijn geweest als de PVV in het kabinet zou zitten, zegt ambassadeur Habibi. Over de PVV-stemmers zegt hij dat die misschien last hebben van een angstpsychose. De PVV noemt de uitspraken onjuist en ongepast en wil dat Verhagen de ambassadeur ter verantwoording roept. Steeds meer beroepsbrandweermensen klussen bij als vrijwilliger bij de brandweer om hun salaris aan te vullen, zegt de vakbond CNV. De bond maakt zich daar zorgen over, omdat de verplichte rusttijden niet in acht worden genomen. Dat kan ertoe leiden dat een brandweerman vermoeid achter het stuur zit, met alle gevolgen van dien, zegt CNV-bestuurder Krijns. DJ Jeroen van Inkel krijgt dit jaar de Marconi Oeuvre Award. De jury noemt hem een icoon van de Nederlandse radio. Van Inkel begon zijn carrière bij Veronica, waar hij onder meer de top 40 en Countdown presenteerde. Dat maakte hem tot de bekendste DJ van de jaren 80 en begin jaren 90. Ook maakte hij programma's als Stenders en Van Inkel en Curry en Van Inkel. In 2000 stapte hij over naar Radio 538, waar veel van zijn oud-Veronica-collega's werken. Sinds vijf jaar werkt Jeroen van Inkel bij Q-Music. Hij krijgt de Marconi Oeuvre Award eind oktober op een gala in Carré in Amsterdam. De inspectie heeft een Amsterdamse tandarts bevolen met onmiddellijke ingang zijn praktijk stop te zetten. Bij een controle werden vorige week grote tekortkomingen vastgesteld. Zo schoot de hygiëne in de praktijk ernstig tekort, waardoor patiënten niet goed beschermd waren tegen besmetting. Schone en vuile instrumenten werden niet goed gescheiden. Verder werkte de tandarts onbevoegd met röntgenapparatuur, waarvan de veiligheid niet gewaarborgd was.